7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland en Frankrijk willen dat Rusland de gevangen genomen zeelui uit Oekraïne vrijlaat. Bondskanselier Merkel en president Macron deden hun oproep op de G20-top in Argentinië. Zondag beschoot Rusland bij de Krim Oekraïense marineschepen... die zonder toestemming in Russische wateren zouden hebben gevaren. De 24 bemanningsleden werden overgebracht naar Moskou. President Poetin heeft volgens zijn woordvoerder op de G20 uitvoerig over het incident gesproken met bondskanselier Merkel. Vanavond spreken de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi elkaar tijdens het diner. Onder meer over het handelsconflict tussen de VS en China. De burgemeester van Parijs zegt diep verontwaardigd te zijn over de ongeregeldheden in haar stad. In het centrum van Parijs waren vandaag meer dan 5000 betogers in gele hesjes op de been... die de politie bekogelden met stenen en flessen. Ook werden ruiten van winkels en banken ingegooid. Meer dan 200 betogers werden opgepakt. Burgemeester Hidalgo spreekt van een grote crisis die alleen met een dialoog kan worden opgelost. Bij de rellen raakten 80 mensen gewond, onder wie zeker 16 agenten. Zeker 19 metrostations werden afgesloten... en grote warenhuizen als Lafayette gingen dicht. Een Egyptische actrice moet voor de rechter verschijnen vanwege onzedelijkheid. Tijdens een filmfestival in Cairo droeg Rania Youssef een jurk... waarvan het onderste deel doorschijnend was. Daardoor waren haar benen helemaal te zien. Conservatieve moslims vinden dat obscene. Een groep advocaten diende daarom bij de openbaar aanklager een klacht in tegen Rania Youssef. Ze kan tot vijf jaar cel krijgen. Haar proces begint op 12 januari. Het weer, op veel plaatsen regent het. Later vanavond wordt het vanuit het westen droog. Minima vannacht rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. Morgenmiddag is het vaker droog, met in het westen mogelijk wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden en het waait flink.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 He, he, toch wel een beetje spannend hoor. Welkom bij de allereerste editie van de Top 20. En een nieuw programma waarin ik jou een uur lang meeneem in de wereld van muziek... en in de wereld van de beste hits van dit moment. De lijst wordt samengesteld door middel van streams op onder andere Spotify en andere streamingsdiensten. Ook eh, downloads, dus alles wat je downloadt in iTunes krijg ik allemaal op mijn scherm te zien. En dan weet ik precies wat jij interessant vindt. En ook de airplays van de radiozenders worden erin meegenomen. En daarmee komt er samen een mooie top 20 samen. En die ga ik jou het komende uur presenteren. En ik kan je vast verklappen, er zit een kerstnummer in. Er zit een nummer die al een tijdje op de radiozenders hoort... en die echt nog steeds fantastisch is. Er zitten eigenlijk alleen maar fantastische platen in. Het komende uur de allerbeste muziek met op 20 Moore 5 en de Cardi B.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 Uh, hetzelfde jaar, 2012, Daylight. In 2014, Maps. 2014, weer Animals. Ook Sugar, 2014. In 2017, What Lovers Do. En ook dit jaar hebben ze weer een hit. Samen met Cardi B. Get it over Maroon 5 en Girls Like You. Op uh, nummer 20 in de top 20. Op nummer 19 staat een plaat die te maken heeft met kerst. En op nummer 18 staat een Nederlandse plaat. Welke zijn het dan? Nou, deze. 19. nummer 19 in de top 20 van deze week staat Mariah Carey in All I Want For Christmas Is You. En dat is best wel vroeg, want meestal is het zo begin december dat de kerstplaten de hitlijsten binnenstromen. Maar nu is het al eind november, toch wel lekker. En op 18 Frenna en Leeuw Kleine en Verleden Tijd. En op 17, die is voor Lady Gaga. 17. Lady Gaga, die leerde op haar vierde al piano spelen. Kun je het voorstellen? Toen zaten wij allemaal op de kleuterschool. En ze zei op piano te spelen. En iets later, toen ze begon aan de middelbare school, haar dertiende schreef haar eerste liedjes. En nu staat ze in de hitlijst met Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? find myself longing for change. Machine, Martin Garrix, High on Life. Daarmee staat hij op nummer 16 in de top 20 van deze week. En daarvoor hoorde je op nummer 17 Lady Gaga en Cello. Maar welke platen staan op de nummers 15 en 14? 15. is net ik tegen praat, tenminste over. We zouden toch voor elkaar door het vuur maar je maakt me kapot. 14. Sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene nieuwe plaat van Nederlandse bodem in de top 20. Op 15 eh, Nieuwson en IJskoud. En op nummer 14 een mooie samenwerking tussen DJ Snake en Selena Gomez. Daar hoorde je Taki Taki 13.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 alleen maar goede muziek. Zo ook deze. Thank You Next op nummer 12 in de top 20. En daarvoor die op nummer 13 Rita Ora en Let You Love Me. 11 Dean Lewis en Be Alright. En op nummer 10 Imagine Dragons en Natural. En er zijn ook platen die net niet in de top 20 staan deze week. Die er net iets buiten staan. Ja, als de top wat langer was geweest, dan hadden ze er wel in gestaan. En ik denk dat ze er binnenkort ook in staan. Welke zijn dat? Nou, deze. Kijk, toen ik deze voor het eerst hoorde. Het is Jason Derulo samen met David Guetta en de plaat heet Goodbye. Het origineel is van Andrea Bocelli. En de reden dat ik het raar vond is dat uh, dat nummer van Andrea Bocelli op de uh, eh, uitvaart van mijn opa gedraaid werd. En toen hoorde ik ineens remix op en denk ik, dit is een toffe plaat met een, eh, een beetje een gekke lading. En dat vind ik ook weer wild hebben. Jason Derulo dus net niet in de top 20. Het volgende week wel. En deze stond er ook niet Was in 2017 toen bleek dat Post Malone toch wel echt een megaster aan het worden is. En dat weten we nu ook in Nederland. Hij staat net niet in de top 20 met Sunflower. Maar ik denk dat hij er binnenkort eh, wel in komt te staan. En ook een, Nederlandse artiest. Nederlandse artiesten moet ik zeggen stonden niet in de lijst. Prophetic or I don't remember They come at me no matter what Every moment I lay down my body and head Fuck up the president, bro. Ook Chef Special en Into the Future net niet in de top 20. Maar ik denk dat ze er binnenkort wel in gaan komen. 9. Verder met de lijst. De negende plek, die is voor Jonas Blue en Jack Jack. Dit is Rise. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. via onze website detop20.nl. dat iedereen een beetje verliefd is op de muziek van Alan Walker. Nou, ik wel hoor. En jij ook, denk ik. Want ja, hij staat op nummer 8 in de top 20. Daarvoor hoorde je op nummer 9 Jonas Blue en Jack, Jack en Rice. En op nummer 7, daar wordt een feestje gegeven. feestje dat wordt niet gevierd vanwege een mooie notering. Nee, ja, misschien ook wel, maar het is gewoon echt een feestplaatje. De Euro Gigi, de Acostino en In My Mind op nummer 7. Zometeen zetten we even het belangrijkste muzieknieuws van de afgelopen week voor je op een rij. 6. Maar eerst nummer 6. Die is voor de fantastische muzikant George Ezra, bekend van Budapest. Maar ook van deze, dit is Shotgun op 6.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 I don't feel nummer 5 in de top 20 van deze week. Wij van de, redactie van de Top 20 zijn hartstikke nieuwsgierig. Wij willen precies weten wat er allemaal speelt in muziekland. En daarom zet ik het belangrijkste muzieknieuws voor je op een rij. Muffer the Sons is eh, de tweede headline. op de vijfde editie van Pinkpop volgend jaar. Ook George Ezra en Technicus die zijn aan het programma toegevoegd. Dat heeft de organisatie van het driedaagse muziekfestival in het Limburgse Landgraaf maandag bekendgemaakt. En de Duitse slagerzanger Heino die moet het nummer Engel op last van Ramstein van zijn album schrappen. Ja, de 79-jarige Heino had het nummer al ingezongen toen hij bericht van het management van de Duitse band kreeg. Engel is eh, oorspronkelijk van eh, Ramstein. En Dua Lipa die wil mensen, ik citeer, op de juiste manier beïnvloeden. Ja, de zangeres is voor veel jongeren een rolmodel. Maar die positie die vindt ze lang niet altijd even makkelijk. De verwachtingen die mensen van hebben maken haar onzeker. Maar voor me haar ook, dat heeft ze in een eh, interview gezegd met de Duitse persbureau DPA. Goed, je bent weer een beetje bijgepraat over alle zaken die er spelen in de muziekbusiness. Zometeen Komen erachter wat de nummer 3, de nummer 2 en de nummer 1 gaat worden.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 Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. you are doing tonight. Mm. Is it loud or no? Cause my body is cold need someone to do the thing that I do. Mm-hmm. I'm giving on energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone.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 En daarvoor hoorde je op nummer 4 Youngblood van 5 Seconds of Summer. Maar wat wordt de nummer 1? Het is eh, spannend. Daarvoor moeten we eerst weten wat de nummer 2 is. 2, dat is eh, Duur te lang van Davina Michelle. En ik moet je een kleine disclaimer geven. Ik denk, als je dit nummer nu hoort, dat je de rest van de dag hem niet meer uit je hoofd krijgt. alles, maar alles ging over de liefde, we vergaten alles.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 Het moment is daar. Het uur zit er bijna op en dat betekent dat we langzaam gaan kijken wat de nummer 1 is van deze week. De meest populaire plaat op dit moment. En de lijst die is samengesteld door middel van airplays op alle radiostations. Door middel van streams op Spotify en andere streamingsdiensten. Door middel van downloads op iTunes en andere plekken waar je muziek kan downloaden. downloaden. En ook door middel van je eigen mening, want die is gewoon welkom. Mening at 20nl dat is het mailadres waar je natuurlijk kan mailen als jij een op- of aanmerking hebt over een plaat. En binnenkort willen we gaan inbouwen dat je duimpjes kan geven op onze website, detop20.nl. Maar tot die tijd moet je het eventjes zo doen. Gewoon even mailen. De nummer 1 van deze week is voor Ava Max en Sweet But Psycho. Hey. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse, but she blessing. She'll rip your shirt. you play deze week. van Max en Sweet But Psycho. Dit was hem dan. De top 20 voor deze week. De 20 populairste platen van dit moment. De hele week zijn wij gewoon te bereiken via Instagram as de top 20 en via onze website detop20.nl.